Ja, ja, ja, goedenavond. Je luistert naar Radio Mortale. Op 106.8 FM in de Eter. En 88.1 FM op de kabel. their beds. Marielle Woltering heet ze. Speelt piano, wordt begeleid door twee uitstekende muzikanten. Oene van Geel en eh, Jonga Sun. bij de jazzmuzikanten die al meerdere prijzen in de wacht hebben gesleept. Zij zelf is kleinkunstenares, is eh, toneeldame, is begeleidster voor onder andere De Bloeiende Maagd. En speelt samen met Maartje Deusink. En heeft dus een cd'tje uit, getiteld Anxiety. Uh, haar band heet Lavaloo. www.lavaloo.nl En dit is ongeveer de drukke muziek die ze maakt. Van harte welkom bij Radio Mortalen op 106.8 FM in de ether en 88.1 FM op de kabel. We hebben weer een uur lang Nederlandse bandjes voor je. En vandaag staat de uitzending in het teken van singer-songwriters. Alleen maar singer-songwriters vandaag. Behalve misschien de mortale hit van de week zometeen, want die staat gewoon vast. Want we hebben een gast, eh, Lucky Fons de derde. Hij trad ooit op voor ons in de Volta. En daar waren wij zo verschrikkelijk van onder de indruk dat we zeiden, kom snel een keer langs zodra je cd klaar is. Die is klaar. Hij gaat ons spreken, hij gaat voor ons eh, spelen. En dan gaat hij in première en vandaag de hier. gaat hier voor het eerst in de ether gedraaid worden. Radio. En dit van deze week. Die is van de Gasoline Brothers. Hij heet Sleeping Pills and Asteroids en staat op hun nieuwe plaat, hmm, die onlangs is uitgekomen. De band bestaat uit leden van de band Sandusky, Glorious Jim, The Yillings en Papermoon. Deze Utrechtse formatie, dus met de mortaallid van deze week. all in Maar dan elkaar geschreven. Casper en Joost. En met name Joost moesten heel lang nadenken voordat ze erachter kwamen wat daar nou eigenlijk stond. Onandon, Ik eh, kwam er maar niet uit. Maar het is natuurlijk on and on. Eh, dat was ook gewoon het refrein van de plaat van Solo. Solo People heet hij. Hij is eh, eh, prachtig. Ik heb hem nu uitgebreid kunnen beluisteren vorige week en de week daarvoor eh, alleen nog de single. Maar nu dan ook de rest. En dit On and On is toch wel een van de meest prachtige nummers die er op de plaat staat. En extra gelukkig word ik ervan, want Casper wie doet een klein mopje mee op deze uh, Lydia? album? Lydia Wever. Ai, ai, ai. Ik ga morgen komen bij deze plaat. Ons engeltje is ook weer met haar prachtige stem te beluisteren. Gelukkig, gelukkig. Luister nog steeds naar Radio Mortale. Straks hier Lucky Fons de derde. Hij gaat live hier optreden in studio. En natuurlijk hebben we wat leuke vragen voor hem. Maar gaan we zijn nieuwe plaat ook nog eens in première laten gaan. Maar eerst de eh, Andromeda met River St. John, de band van Siska Ruitenberg en Jacco Bouwmeester. prachtige plaat, prachtige vrouw, prachtige gitarist. Allemaal mooi. Geen enkele reden om het te draaien. Mooi liedje ook nog. Mooi liedje. Ook, niet, onbelangrijk. Eh, geen enkele reden om het te draaien vandaag per se. Nou, misschien toch wel. Ik kan er wel een brugje van maken. Haar eh, man of haar vriend heeft onlangs een plaat uitgebracht. Eh, dat is Mama Lou. En die zal eind deze maand in ieder geval te gast zijn hier bij Radio Mortale. Dus zo weten we er van wel wat van Van de ene gast springen naar de andere. Ja, en net makkelijk, want we hebben nu vandaag ook een gast. We al aangekondigd. Lucky Fons de derde. Een blonde, blozende UvA-student. Die, uh, <laughs> hey, <laughs> dat is nog maar heel eventjes dat ik UvA-student ben. Hartverscheurende eh, eh, verwrongen eh, harten, mannen, liedjes maakt. Daar willen we natuurlijk meer over weten. Ja, <laughs> wat van mij ook, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, ik ben... maar eerst de muziek van Lucky Fonseca. Lighthouse van Lucky Fons derde Hier in de studio dus de gast bij Radio Mortale. We gaan nog meer van hem draaien deze uitzending. En hij gaat ook zometeen uh, met zijn akoestische gitaar live voor ons optreden. Maar eerst natuurlijk het verplichte setje vragen. Eh. Eh, zal ik je als Lucky Fons aanspreken of Otto? Wat, wat, wat heb je het liefst? Lucky. Lucky. Ja, want ik ben... Je zit hier als Lucky en niet als... Uh, niet als student waar je het net over had, dat Otto een Lucky is... Wij zijn een soort Siamese-tweeling. Oké. <laughs> En eh, eh, vandaag spreekt Lucky tot ons. <laughs> Dat, dat, eh, hoe, anders dat het zou zijn geweest als Otto weer gewoon had gezet. Maar ehm, op, je, op je site i dat staat dus voor de derde.com. Ja, met een ehm, Z. Lucky <laughs> met een Z. je schrijf je eigenlijk heel erg weinig over jezelf. Het is één bladzijde. Je zegt, ik ben een, een singer-songwriter, foki. en dat is het wel zo'n beetje. waarom is dat? Nou ik weet wel dat dat van je verwacht wordt op een website. Mhm. Maar zodra ik dat probeer, eh, eh, lukt het me niet gewoon. Ik ben, niemand, ik ben niemand die als, als ik schrijf en dan helemaal over mezelf probeer ik mijn woorden te wikken en te wegen. Mhm. Maar eh, ik, ja, ik kan het niet zo goed omschrijven. Ik, ik, ik, ik schrijf telkens iets en dan denk ik dat ik het tekort doe. En dat zegt, het zegt niks over mijn muziek, maar meer <laughs> over mijn schrijfkwaliteiten, denk ik. Ja. Maar kun je het, kun je het nu dan verwoorden? Kun je vertellen wat, wat is wat ben jij als singer-songwriter? Wat, eh, nou, wat is Lucky Fons de derde? Nou, ik, ik, ik ben een singer-songwriter mhm. in de traditionele zin dat eh, ik, eh, ik schrijf mijn eigen nummers en mijn teksten en ik treed daar zelf mee op in mhm. mijn eentje. En met af en toe gastmuzikanten en tweede stemmen en zo. Maar in principe ben ik gewoon in mijn eentje mhm. bezig met, met alles. En wat is het onderscheidende wat jou anders maakt dan vele andere singer-songwriters dan? Nou, ik, ik zie mezelf als een folkie Zoals je zegt, eh, het staat op mijn website. Ik, ik, ik, ik beschouw mezelf wel als iemand die in een soort eh, traditie van, uh, folk muziek, van folkschrijvers en folkmuziek staan. Ja. Of zo. Dat zit ook in mijn, in, mijn muziek heel erg. Met sommige nummers is het wat minder wie duidelijk. Zijn dan, wie zijn dan je voorbeelden als je uit die folk gaat kijken? Nou, als ik folk zeg, dan bedoel ik folk in de breedste zin van het, van het woord. is gewoon mhm. Amerika, dus traditionele Ierse, Schotse folk. Maar ook gewoon country en blues en rock'n'roll zelfs. Weet je. Mhm. Dat mhm. beschouw ik ook als een tak van die boom. En ehm, ik denk mijn voorbeelden zijn eh, Hank Williams, Johnny Cash, <laughs> Bob Dylan. Echt de grote klassiekers. Dat zijn voor mij echt de, de songwriters die... Eh, ja, die, <laughs> die wat pik als, je dan, dus- als je dan naar hun nummers luistert, hè, wat, wat pik jij er dan uit als van... hé, hey, dat vind ik zo goed, dat zou ik ook willen. Of dat, dat, dat, dat, nou, ga ik even voor mijn eigen nou, muziek. Nou, nou, ten eerste dat ik vind dat het eh, heel vaak eh, gewoon ehm, geen enkel effect bejacht heeft. Ik vind hun, stijl, hun nummers en zo, zitten heel vaak zitten zonder een soort van rare muzikale capriolen. Niet, niet dat daar iets op tegen is, maar ik vind heel vaak eh, dat, dat de nummers, gewoon de, klassieke folknummers en, de, en, mhm. en country nummers of zo, die zijn gewoon die, zijn gewoon die nummers. Het zijn gewoon een paar akkoorden en een melodie. En verder gewoon geen bullshit. En dat, dat spreekt me heel erg aan. En je, zal het Hank Williams, je zal Hank Williams ook nooit gewoon eh, horen zingen of zo, weet je wel. En je zou, je zou, zelfs Bob Dylan, die schreeuwt nooit uh, gewoon yeah of zo. En het is gewoon helemaal, leeg van effectbejag en zo. Wat, wat vind je daar dan zo, zo mooi of zo bijzonder aan dat je zo echt van dat wil ik ook? Nou, nou ja, gewoon, gewoon de, de, ja, het is een cliché, maar de, de, de puurheid, dat vind ik mooi. Ik vind heel veel muziek eh, die tegenwoordig gemaakt is, maar ook heel veel muziek die al eerder is gemaakt hoor. Ik vind niet alles slecht, maar eh, ik vind heel veel muziek hangt eh, aan elkaar van effectbejag en uiterlijkheden en, en ehm, ja, ik heb daar gewoon een hekel aan. Heel veel van die idolzangers ook en zo. Die, iedere, die zingen ook, iedere, iedere, een idolzanger die zingt nooit I love you. Maar die zingt altijd I love you. En, dan, hmm. en dat is gewoon een soort manier om eh, emotie te creëren. Dus je wil, je wil puurheid, je wil puurheid zonder, ja, zonder maniertjes. Ik wil gewoon goede songs die, die op zichzelf staan zonder dat ze nou een bepaalde performance nodig hebben. Zonder dat ze nou... Eh, ik wil gewoon ja, songs die gewoon, die gewoon in de kern goed zijn en zo. En dat schreef ik na. Laten we nog even naar gaan luisteren. Muziek zonder opsmuk van Lucky Fons de derde. Dit is The Beat. Today you look like a stranger to me With your hanging down from your neck. I remember boy, with gold in his hands. But my son, I don't think that you hear me. So I said to my father there and then, I am much older than you are. In fact, I was born in 41, and my cradle was placed in the sun. But he came from another town where people are born with their heads hanging down, and the only sound is the beat of a drum. Telling wife who'd given birth to a son. This boy was as healthy as a baby could be. After nine months of joy in the womb. But the wedding had been only six months ago. And sex before marriage is a sin. So they put him in the hospital said he was born too soon. But he came from another town where people are born with their heads hanging down, and the only sound is the beat of a drum telling the people to roll. are so many things that I have learned How to get out of jail without moving How to take out a guard, how to put him to sleep How to lay the man down in his place How to get around town without having to steal how to follow the footsteps of nomads How to tame a wild horse How to ride on its back How to wipe out my trail Without losing my track He came from another town Where people are born with their heads hanging down and the only sound is the beat of a drum Telling the people to roll Muziek zonder Op Smuk Lucky Fons de derde met debiet. Je luistert nog steeds naar Radio Mortale, 106.8 FM in de ether 88.1 FM op de kabel. Lucky Fons de derde is nog steeds hier in de studio? Ik ga me weer beetje terugverwijzen naar die website. Want ja, want dat, dat was toch de enige informatie die wij, eh, die wij <laughs> van jou hadden. met een mysterieus figuur. <laughs> Ehm, daarin, eh, daar, daar, daar schrijf je een paar eh, grappige regels over dat meisjes gaan huilen bij je optreden. En, en dat jongens nou, dan ook nog wel geëmotioneerd raken. maar je, je, je, schrijft het een beetje op een, op een, op een grappige manier. je, je nummers komen vrij, wat zou ik zeggen gevoelig eh, over. Eh, is dat, is dat ja, eh, doe je dat bewust? Probeer je die emoties in mensen te bewerkstelligen? Ja. Ja. Ja, absoluut. Ik wil, ja, tuurlijk. Ik hou van, van nummers die gewoon, die me echt roeren gewoon. Ja. Echt, die me diep roeren, weet je wel. En ik hou ook heel erg van echt goede partymuziek, weet je wel. En mm -hmm. gewoon keiharde punk en, en losgaan en zo. Maar eh, ja, ik hou ook heel erg van gewoon echt gewoon diepe nummers die gewoon gaan over eh, <laughs> heftige emoties. En, ja, dat wil ik graag maken, weet je wel. En, ik heb je, wilt ook, je wilt het ook overbrengen aan, aan de mensen. ja. Het is ook de bedoeling dat zij dat met jou ja. Eh, meevoelen. Nou ja, ik, ik, doe dat graag. En ik, mhm. heb, ik krijg er echt bevrediging uit. En ik heb ook het gevoel dat ik dat, dat, ik dat goed doe, dat ik dat kan. Kijk, als ik een punkband... Ik zou best een punkband kunnen leiden... Maar dan zou ik gewoon een, een, middelmatige punkband zijn. Die gewoon heel goed is om op de feesten en te gaan en zo. Maar als zingersongwaard songwriter heb ik gewoon het gevoel van... Ja, dat, dat, dan, dan kan ik iets, weet je wel. En <laughs> dan mhm. kan ik iets speciaals. Dus ik wil... Ja, ik... Ja, ja, ik vind gewoon, je hebt verschillende muzikanten en die hebben allemaal een eigen, een, ja, een, een een eigen ding. En, eh, en, dit, is eh, jou, dit, is, jouw kwaliteit. Dit is echt mijn ding, ja. Dit Is ook, ik, zat, ik heb ook in rockbands gezeten. Zo, dit is een, van de redenen dat ik daarmee gestopt ben. En eh, als je de rij optredens ziet die je had... als ik twee maanden geleden op jouw website keek... toen er stonden er drie of zo. Uh-huh. En nu staan er 12, 15, zoiets. Goed, ik, zie een, ik zie een stijgende lijn. Is dat zo? Merk je dat, dat mensen het ook meer gaan oppikken? Ja, ik merk het echt. Het gaat echt, eh, eh, het gaat gewoon goed. En eh, ehm, dat, dat komt ook door, mede doordat ik de Hou Je Kop Luisterpop prijs gewonnen heb. Een singer-songwriter competitie van de Dwaze Zaken. Eh, het café eind, eind vorig jaar, ja, november of december geloof ja, ik. Ja, precies. Ja. En daar heb ik gewoon eh, en daar heb ik ook een, een paar van die optredens mee gewonnen. En omdat ik dat gewonnen heb, heb ik weer wat aanbieding gekregen. Maar ik ben ook serieus mee. Eh, ik ben nu ook wel echt, zeg maar, gewoon <laughs> met publiciteit en dat soort dingen bezig. Normaal heb ik dat altijd een beetje onder het mom van. kunstenaar zijn, heb ik dat een beetje gemeden. Maar, nu denk ik van, fuck it, ik wil gewoon optredens. Ja. <laughs> Je hebt, eh, je hebt ook net een, eh, een, plaat gemaakt hè, die eh, vandaag de première leeft beleeft hier bij uh, Mortale. Ja. Ehm, hij heet gewoon simpelweg Lucky Vonds de derde. Uh-huh. we hebben net een paar nummers gehoord. Als ik het zo hoor, is eigenlijk de plaat zeer te vergelijken met een optreden wat jij doet. Ja. Waar heb je daar ook voor gekozen? Ja. ja. Waarom? Nou, ik wou gewoon echt een sobere plaat maken. Het als dat je sobere, liedjes wil maken, ook ja. een plaat zonder opsmuk. Hoewel ik wel mag zeggen, straks hoor je het laatste nummer van de plaat. En die is niet zo sober als de rest. <laughs> Daarom is hij ook het laatste nummer. Eh, maar eh, die ga jullie straks horen. Ja, maar ik wou gewoon ook gewoon... Ik hou zelf ah, van die hele sobere sound. Kijk, je moet weten, ik luister heel veel naar oude folkmuziek. Echt hm. folkmuziek die opgenomen is van voor de, voor de Tweede Wereldoorlog nog en zo. En dat is heel vaak gewoon één gast met een banjo of zelfs één stem en zo. En ik hou gewoon van die sobere sound. Is het gelukt om die sobere sound goed op de plaat te krijgen? Ja, vind ik wel. Ja? Ja, ja ik ben... Ja. Je bent had, je, had je iemand die, je, eh, die je eh, produceerde daarin? Ja, ik heb een producer, Ro Halfheid. En die heeft het echt heel goed gedaan. En, dus, en sommige mensen vinden het wel kil klinken. Want het is, dat, dat, dat heb ik al wel. Als er kritiek is op het album, is dat het. Want het is kil en zo. En, eh, en, wat bedoelen ze met kil? Nou, dan, dan nou missen ze de <laughs> aan het eind? Of, ja, precies. Ja. <laughs> Gewoon helemaal geen, ja, helemaal geen opsmuk of zo. En het is wel echt zo van, oh, hier heb je het. Hier moet je het maar mee doen of zo. Ja. Ik wil, af en toe komt er een viooltje langs, maar dat, dat, dat is het ook wel zo. Maar zo wou, ik, zo wou ik het precies. Misschien was het zelfs een betere album geweest als er een paar dingen eh, eh, extra op hadden gezeten. Misschien een paar iets, iets gladder hier en daar. Maar ik, ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Hey, jij je zei, ik heb eh, nog een cd'tje bij me. Zelfs met nummers al voor mijn volgende plaat. Die kunnen misschien ook nog wat draaien. <laughs> gaat, gaat dat, is, is dit een, een patroon wat je zeg maar voort gaat zetten? Of denk je nou, dit is één plaats en de volgende plaat ga ik dan toch een heel andere kant op. Oh ja, ik ga zeker een andere kant uit. Ik denk, eh, ik, de, eh, ik, ik voel het nu al. En welke eh, kant is dat dan? nou, ik wil meer ook een beetje wat experimentelere dingen doen en zo. Dit is dan echt een soort folkplaat. Mhm. Maar ik wil ook gewoon meer ik, ik hou de laatste tijd veel van. De denk je niet dat je, eh, want je, je, legt net uit dat, dat nou, de folk, dat eh, mhm. kun je goed, uh, punken. Je, bent geen, je bent geen toppunker en je bent misschien ook geen fantastische rocker. ben je wel een goed experimentalist dan? Nou, dat weet ik nog niet. Ga ik uitproberen. Oké. Okay. Ah, ik ben er wel. Het, blijft niet, je, het is niet schoenmaker, hou je bij je lees, dit kan ik goed. Nee, nee, ja, nee, nee, dat is bullshit. Is het dan zo van, ik heb dit een keer gedaan, ik heb zo'n plaat gemaakt, ik wil graag even wat anders? Of? Nee. Nee, ik denk dat deze plaat soort mijn kern als artiest weergeeft. En dat ik dan vanuit daaruit gewoon telkens uitstapjes wil maken en zo. Ja. Maar ja, dat weet ik ook nog niet. Ik ben nog maar net bezig. Ik ben ook nog maar jong en zo. En, eh, Ik zit ook trouwens, eh, wil ik even zeggen, ik ben ook pianist in een free jazz eh, band. Kijk. Dus dit is niet het enige wat ik doe. <laughs> <laughs> nou, straks hier live twee nummers van Lucky Fons derde. We gaan even de studio hier ombouwen, zodat hij ook live kan gaan spelen. Ondertussen nog een nummer van zijn nieuwe album. Laatste nummer. Het laatste nummer. En dat is wel iets anders dan de rest van de plaat. Dus uh, hou je maar vast aan de stoelleuning, want anders dan val je eraf. <laughs> Everyone came up to me, telling me you're beautiful. I guess they thought that I should know. But there's some things that could have been better. Instead of wood, you might use letter. You know, it could be white as snow. Why should I explain to you? Lucky Fons derde, Zo heet ook het debuutalbum van deze singer-songwriter. Muziek zonder opsmuk, eh, zoals we het eh, inmiddels wel eh, mogen noemen. Hij is nog steeds hier aanwezig. Hij gaat twee nummers live spelen voor jullie. Poor Carolina en daarna Hallelujah. Dit is Lucky Fons derde. Dankjewel. Dit eerste nummer is Poor Carolina en het gaat over de oorlog. Niet zozeer een oorlog uit de 19e eeuw, maar gewoon oorlog nu. Música to my friend. Okay. I was, I was thinking tonight about a friend with whom I used to dream of beautiful faces. voice, the music, the talent and the plans And if I had the power in me I would give this boy another chance If someone would say, oh you're being young We would find him and kill him and leave him to be dry Let the world know, revolutions don't come cheap gonna say, my God, and your mother Space na de uitzending van Radio Mortale. Surf naar www.radiomortale.com voor live sessies, de playlist en het laatste nieuws over Radio Mortale. Nog steeds in de studio is Lucky Fons de derde. Net twee nummers live gespeeld. En eh, dit was een van zijn favorieten. Chin Up met het nummer Then I Saw You. Nou. En dat is dus niet, dat is dus niet Lucky Fons, maar de selectie van uh, Precies. mijn persoonlijke eh, <laughs> selectie, Harmen, a.k.a. Chin-Up. Eh, hij is wel een beetje lo-fi, hè, deze Harmen? Ja, ja, dat is heel goed. Daar is hij ook echt heel goed in. Hij is extreem goed in, heel <laughs> erg lo-fi. Uh-huh. Niemand is zo mooi crappy als hem. Oké, oké. Wat, is, wat, is, wat, wat vind jij dan zo bijzonder en zo mooi hieraan? Nou, dat, komt, dat vind ik leuk dat je het vraagt, want het is eigenlijk min of meer hetzelfde als wat ik in folkmuziek hoor het is? Het is rauw. Het is geen... Het, is, het, is gewoon eh, zonder bullshit. Het is rauwe emotie. En maar het, is, geen iets heel anders. Ja, het is iets heel anders. Maar het is een andere vorm van rauw. Kijk, je hebt rauwe koffie een rauwe pindakaas, weet je. En dit is rauwe pindakaas en dan ben jij rauwe ja, koffie. Precies, Rauwe pindakaas word je heel erg ziek van, hè? Ja, <laughs> ja, rauwe... Je wordt gebrande ja, dat bedoel ik, ja. <laughs> Eh, ja. Je hebt er nog één meegenomen. <laughs> Nou, ik ben reuze benieuwd wat dat is. Is dat ook zo raar of is het totaal iets anders? Nee, dit is totaal iets anders. Dit is een eh, nieuwe singer-songwriter uit Amsterdam. Eh, ik stond met haar in het voorprogramma gisteren van Larkin Grim. Mm de Amerikaanse artiest die nu op tour is door Nederland. En nou ja, gisteren voorprogramma. Ik was weer helemaal ja, gewoon weggeslagen. Zij is gewoon, zij is gewoon heel goed. Live is heel goed. Ze is nog helemaal niet zo lang bezig. Ze maakt hele aparte muziek. Wie en het houdt het, binnen. Amarins heet ze. Amarins. Amarins. En wat voor soort muziek maakt maakt ze? Uh, nou, het, ik noem het uh, lo-fi R&B free folk. Nou, we zijn zeer benieuwd. Ooh, ooh, ooh, oh, oh, oh. My man loves to leave me. every day. Oh, my man loves to leave me. He leaves me every day. He once left me for a girl, so I just can't hurry away. <laughs> oh, my man loves to leave me. Whoa, whoa, my man loves to <laughs> leave me. Loves he leaves me every time. He once left me for a bottle of wine, so I took the bottle and I put everything inside. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, <laughs> oh, The man loves to leave me. He leaves you whatever he can. He leaves you, better not run. My bed loves to leave me. He leaves me whenever he can. Oh, well, he tells everybody he's done by my, my man. Oh, foolish you. Oh, foolish you. My bed it more than he loves me. The man loves to leave me. He loves leaving me more than he loves me. but you better let go anywhere. geweest naar Radio Mortale. De keus is vandaag helemaal en alleen aan Lucky Fons de derde. Dit was eh, Amarins met My Man Loves To Leave Me. Ik eh, vond het heel tof. Vind je het heel tof? Ja, ik vond het echt heel tof. Maar ik wil eigenlijk van jou weten waarom jij het ook heel tof vindt. Nou, ik vind, ten eerste wil ik jullie een pluim geven voor jullie avontuurlijkheid. Dat jullie mij gewoon even wat uh, cd's mee laten nemen. Uh, dat mag ook nooit meer terugkomen, dat begrijp je. <laughs> maar die, nou ja, dit is Amarin. Zij is dus een singer-songwriter. Ik heb haar... Ik stond met haar in het voorprogramma van de Amerikaanse zangeres. ja, dat hebben we, net, oh, net, allemaal besproken. dat was niet live, toch? Jawel. Jawel, man. voor oh, de luisteraars. sorry, luisteraars. we gaan het niet allemaal Oké, ja, maar het is heel goed. Het is heel goed. En Amarins, onthoud die naam en ga er een keer live zien. Maar goed, we hebben nog maar heel weinig tijd. We hebben nog maar anderhalve minuut te gaan in deze uitzending. 17 <laughs> februari, dwaze zaken. Ik en Amarins live. Ja, dat we inderdaad vragen wanneer we je meer gaan zien. Maar dat is nu beantwoord. 9 februari en 17. 9 en 17 februari. Beide keren in dwaze zaken? Nee, 9 februari in Café Sapfo samen met uh, eh, eh, Stern. En 17 februari met eh, MJO die we nu gaan horen en eh, Amarins. Waarbij je eh, het allemaal terug kunt zoeken op www.luckyfonz iii.com, luckyfronsdederde.com. Check dus. de link <laughs> op mortale.com. Ja, de link staat op mortale.com. Dat is al, sinds makkelijk te onthouden. Hey, Lucky, het was fijn dat je er was. Ja, ik vond het heel leuk. Dankjewel voor het spelen, dankjewel voor je muziekkeuze. Wij gaan zeker een paar dingen die je hebt aangeraden onthouden. En nou, tot ziens. MJO. <laughs> en we oh gaan, eh, MJO, we gaan eerst even afsluiten dit programma. Tot oh volgende week. Eh, morgen natuurlijk weer een uitzending van Mortale. En straks in onze extra tijd krijg je even nog MJO. Tot volgende week. Ciao. Je luisterde naar Radio Mortale op 106.8 FM in de ether en 88.1 FM op de kabel. Elke werkdag tussen 8 en 9.